7 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Klokkenluider Chelsea Manning is door een Amerikaanse rechtbank gegijzeld... omdat ze weigert te getuigen voor de grand jury in een zaak tegen Wikileaks. Pas als Manning wel getuigt of als het onderzoek is afgerond... wordt ze weer vrijgelaten. Manning wil onder meer niet getuigen... omdat de hoorzittingen van deze onderzoeksjury niet openbaar zijn. Als inlichtingenanalist van het Amerikaanse leger... speelde ze honderdduizenden geheime documenten door aan Wikileaks... over onder meer de Amerikaanse troepen in Irak en Afghanistan. Daarvoor kreeg ze 35 jaar celstraf. In 2017 kreeg Manning gratie. De ouders van de in 2010 overleden baby Jairo zijn in hoger beroep vrijgesproken. Artsen constateerden na de dood van het acht maanden oude jongetje dat hij stelselmatig was mishandeld. Het kind overleed als gevolg van ernstig buikletsel. In eerste instantie werd de 29-jarige vader veroordeeld tot een celstraf van ruim drie jaar. Maar volgens het Hof is niet duidelijk of de vader, moeder of beide verantwoordelijk zijn voor de dood van het jongetje. Om te voorkomen dat een onschuldige wordt veroordeeld, zegt het Hof niet anders te kunnen dan nu beide verdachten vrij te spreken. De koffieshop in Amsterdam-Oost, waar vorige week een explosie was... moet op last van de burgemeester voor onbepaalde tijd dicht. Door die explosie ontstond schade aan de panden ernaast. Aan de overkant van de straat sneuvelden ruiten. Het was niet de eerste aanslag op het pand. In januari was de koffieshop ook al doelwit... en ook toen was de schade aanzienlijk. Verschillende moslimorganisaties roepen de overheid op om moslims in Nederland beter te beschermen tegen haat en discriminatie. Dat deden ze na het vrijdaggebed in de Asuna-moskee in Den Haag. Afgelopen zondag werd daar door leden van de anti-islambeweging Pegida een spandoek opgehangen en een beledigende etalagepop neergezet. Vandaag kwamen er honderden mensen en verschillende organisaties naar de moskee om steun te betuigen. Het weer vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen regen. Morgen eerst vooral in het oosten wat regen. De rest van de dag is het vaak droog.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 De linkerrijstrook is daardoor voorlopig dicht. Vanaf knooppunt Watergraafsmeer is de vertraging ruim een kwartier. Daardoor ook vielen op de N522 van Belmermeer naar Amstelveen tussen de aansluiting met de A2 en Amstelveen. Daar heb je ook een kwartier vertraging.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 Happy International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day. This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day. Day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, A new energy source has been engineered by Swedish industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given. Final results for the American president election African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HDVI. today the day would come and we would wake up, both truly wake up and understand. op internet.